10 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De VS en Turkije hebben afspraken over een staakt het vuren in het noorden van Syrië. De Amerikaanse vicepresident Pence heeft overleg gehad met de Turkse president Erdogan. Hij zegt dat de Turken alle militaire operaties in Noord-Syrië voor vijf dagen stilleggen... om zo Koerdische milities de kans te geven zich terug te trekken. President Trump noemt het geweldig nieuws. Miljoenen levens worden gespaard, twittert hij. Een groep vrouwelijke Syriëgangers wil de Nederlandse staat via een kort geding dwingen om ze op te halen uit Noord-Syrië. Ze zitten daar met hun kinderen in gevangenkampen. Als de overheid niet in actie komt, dan stellen ze de staat aansprakelijk voor het aangedane leed. Het gaat om 23 vrouwen en 55 kinderen. Door niks te doen zou de regering in strijd handelen met internationale mensenrechtenverdragen. De vader van het afgezonderde gezin in Ruinerwold is aangehouden. De man van 67 wordt verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. Eerder werd al een andere man van 58 aangehouden. En voetbalclubs moeten meer aandacht besteden aan de risico's van extreem weer en instortingsgevaar in calamiteitenplannen van de stadions. Dat stelt het auditteam Voetbal en Veiligheid na onderzoek bij betaald voetbalclubs, gemeenten, politie en supportersverenigingen. Begin augustus stortte een deel van het dak van het AZ-stadion in door harde wind. Het onderzoek naar veiligheid in stadions was toen al begonnen. En het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen begint de dag met zon. Later in de ochtend buien met kans op onweer en lokaal flink wat regen. Ook kan het stevig waaien met aan de kust harde windstoten.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 Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 Met de beste hits van nu. It's my favorite, but you can keep it en de lekkerste van toen. major highway here in front of me. It just seems to keep on winding Dus dat je denkt van... oh, wat klinkt dat lekker. Ik voel me net of dat ik op de Amerikaanse highway rijd. Emerson Drive was dat en I Love This Road. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. Die wisselen we weer af met Bluegrass en Americana. We hebben natuurlijk het Spotlight album, de Nashville Spiegelplaat... en ontzettend veel platen. En we gaan ook naar de digitale brievenbus met ook weer meer platen. Dus ik probeer zo min mogelijk te praten. Gaan we nu gewoon even verder met muziek. Dit is Bluegrass van Balsam Range en de East Virginia Blues. East Virginia, North Carolina. komt deze band. Ze zijn opgericht in 2007 en hebben al diverse awards op hun naam staan... die ze bij de International Bluegrass Music Association in de wacht sleepten. We gaan verder naar 1969. Dat doen we met Billy Joe Spears. Het origineel is van Joe South. Die nam het in 1968 op. Maar een jaartje later dus Billy Joe Spears is Games People Play. Oh, the games people play now. Every night and every day. saying what they mean to me while they while away the hours in their ivory towers till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. La-da-da-da-da. over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Tonight, let's let party people do whatever party people do. Just wanna be somewhere with you without the crowd. Tonight, let's go hit our favorite spot I let our feet swing off that dock All this old six strings all I got And that's all we need Make a list of your Moore, and you are listening to Nashville Country Radio. Hey, here's a song that I just recorded from my good friend Roger Cook. This is called I Believe in You. I don't believe in superstars. is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love. I believe in baby. watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. I am an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. days and sleeping nights, that black is black and white is white, that Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood, that gasoline's in short supply, the rising cost of getting by, but I believe in love. I believe in old folks. Schön. Sentinel kregen we deze single van de week toegestuurd van Randy Seymour uit Amerika. I Believe in You. Eh, ja, de, de country fans weten natuurlijk. Hè. Dit nummer is eigenlijk origineel in 1980 opgenomen door Don Williams. Maar Randy Seymour heeft het eh, ja, eigenlijk in een nieuw jasje gestoken. Daarvoor, ja, moet ik het nog zeggen. Darius Rucker en You, Me and My Guitar. Hij heeft ondanks nog een nummer opgenomen met Hootie and the Blowfish. En eh, dat nummer, You and Me, dat is geschreven door Darius, Ash Ashley Gorley en niemand minder dan Red Atkins. En als je nou denkt van, hey, Atkins, Red Atkins, wie is dat? Red Atkins, moet ik zeggen, is de vader van niemand minder dan Thomas Red. En Red komt nog in de tweede uur voorbij bij de Nashville Spiegelplaat. Gaan we nu naar Amerika. Nou, dit is Eden Archer en You Don't Want Me Anymore. I naar Nashville. Met nu country uit Nederland. In Nederland van Pieter Nel. Dat was de All Night Café. Brett Jong en zijn vrouw die verwachten binnenkort hun eerste kindje. En Brett steekt al jarenlang niet onder stoelen of banken hoeveel hij van zijn vrouw houdt. En dan vraagt mij af, zal hij dit liefdesliedje ook voor haar hebben geschreven? Dit is In Case You Didn't Know. I can't the times almost said what's on my mind But I didn't just couldn't Rogers Band and Crazy People. Country Classics, die draaien we natuurlijk ook altijd in Nashville. Hadden net toen is straks al uit 1969 Billy Joe Spears. Gaan we nu even naar 1972. Dat doen we met Willie Nelson en Home is where you're happy. Home is where you're happy. digitale brievenbussen, Want ook Kelly Coberly uit Amerika stuurde via info.nashforradio.nl haar single op. In ieder geval haar muziek uit 2015 kan ik beter zeggen. Ze heeft inmiddels 18 awards van de Tennessee Country Music Association en de North America Music Association International in de wacht gesleept. En zelfs in Australië is zij niet meer uit de country scene weg te denken. Ja, door wordt tijd dat ze in Nederland ook wel bekender wordt. Ik zei het al, Kelly Coberly en You Wanna Bet. She had this dream that she had to fulfill. Somehow, she had to get to Nashville. Want vanuit Amerika gaan we gewoon door naar Zweden. We doen met Bluegrass van de New Sunny Side Ramblers. Dit is de Pistol Packing Preacher. Back in the days when the West was young in 1883 There rode a man to the western land A mighty man was he He crossed the snow-capped mountains with his pistol for a sword. He fought law and order and the gospel of the Lord. Like David slew the lions with a pistol for a sling. He whipped a ton of bad men and the evil that they bring. Nursed the sick, he saved the souls, he didn't spare a rod. He built the church upon the hill and walked in fear of God. This pistol packing preacher, he was no timid creature. He brought law and order and gospel to the land. He taught all about salvation to Sunday congregation. This pistol packing preacher was a humble man. But a mighty, mighty man was he and a legend through the land. A city on the cold December day. Some lord son went for his gun, and the people all heard him say, No pistol packing preacher, ain't never gonna fight me down. But they laid him to rest as the sun went west, just a little bit dawn from town. This pistol packing preacher, he was no timid creature. He brought law and order and gospel to the land. In total about salvation to his Sunday congregation. This pistol packing preacher was a humble man, but a mighty, mighty man was he and a legend through the land. But a mighty, mighty man was he and a legend through the land. het Spotlight album. Ik kreeg van de week een e-mail van Saskia Scherberg uit Canada. Zij vroeg of wij Coat of Many Colors van Dolly Parton in de spotlight wilden zetten. Vroeger werd dit album namelijk heel vaak bij haar thuis gedraaid. En ze heeft daar, door dit album heeft ze hele goede herinneringen aan Nederland. Nou, daar gaan we natuurlijk gehoor aan geven. Coat of Many Colors van Dolly Parton. Ja, en wie Dolly Parton kent, weet dat deze dame al een gigantisch grote carrière heeft. Ze is in diverse halls of fames opgenomen. Dus daar gaan we maar niet in beginnen, want dan zijn we het hele uur zijn we aan het volpraten. Maar we zijn er voor de muziek. Ehm, we gaan eerst luisteren naar Coat of Many Nanny Callis en daarna My Blue Tears. Dit is het Nashville Spotlight Album. Back through the years I go wandering once again Back to the seasons of my youth I recall a box of rags that someone gave us And how my mama put the rags to use There were rags of many colors every piece was small, and I didn't have a coat, and it was away down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love, she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, Perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. colors. I hurried off to school just to find the others laughing and making fun of me and my coat of many colors my mama made for me. And oh, I couldn't understand it for I felt I was rich. And I told him all the love my mama sewed in every stitch. And I told him the story Mama told me while she sewed and how my coat of many colors was worth more than all their clothes. just for me. Dit is het Nashville Spotlight Album. Nashville Country Radio, your weekly dose of country. Fast talks and slow down. Fast Hearts en Slow Towns. Wat een lekker nummer is dat. Ik eh, kan die niet anders als op repeat zetten. We gaan verder met Americana van The Dangerous Hearts. It is Your Kisses Makes My Heart Melt Down. van. Dit moet natuurlijk zijn Your Kiss Makes My Heart Meltdown van Christine Marie en Kenny Z. Oftewel The Dangerous Heart. Country maken ook in Nederland.